cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. prachtige antieke Spaanse muziek van Aquaviva. Poetas Andaluzas. Aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Dat zeg ik toch iedere aflevering weer. Want dat meen ik ook. Dus. Ehm, fijn dat je naar me luistert. En naar de muziek die we te brengen hebben. En een paar interessante onderwerpen. Allemaal in deze aflevering van de late avond. Wat zit er zoal in deze show? Nou, even kijken. Een ehm, ja, reportage van Jeroen van Gent. Eh, in het cultureel centrum van Amsterdam werd eh, vorige week een eh, ja, zogenaamde bewustwordingsbeurs gehouden. Wat zou dat zijn? Wat heeft dat te betekenen? Je hoort het straks hier in de show. En Dekkers gaat het hebben over het virus. Het virus dat mij ook te pak heeft gehad de afgelopen tijd. En waardoor mijn stem een beetje naar de knoppen is. En ik flink hoesten. Nou ja, misschien eh, jij ook wel, want er zijn veel mensen die een virus hebben eh, ja, ontvangen de laatste tijd. En daar ook wat eh, last van hebben gehad. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night in my heart of darkness, she's been the only light. I am lost in love, looking at her face. still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start cannot live together. We cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me.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 just like you. I wanna tell you why would I try, would I try to, You're bubble and I can see now. Why would I try to? And I wanna tell you. trust, I had to cry. Have to see, have to know that I can. Het hoofd en het hart. Je hoorde het van Christa Berg. Incredible, En I Would Stay. Wat een prachtige muziek hier in de late avond om lekker te ontspannen. Zo na een lange dag. Uh, eh, Zometeen dus een eh, reportage van Jeroen van Gent. Nog even wachten. Over een minuut of zes, zeven komt het eraan. Maar eerst nog iets moois van Zes. Luister mee naar Si. Si j'étais l'ami du bon Dieu. Si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrais du ciel en misère toutes les larmes en rivière et fleuriraient des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des et les cents le talent la force ou les charmes des maîtres, des puissants. Si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines J'inventerai des Éden au pas de chance, au pas d'étoile au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de main tendue de brindilles. Une voix que le vent chasse au matin. Mais si cœur à cœur. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in de late avond. yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by. touch Cast your spell upon me one more time I wanna feel your magic woman touch I've made up my mind On what I'm gonna do This feeling inside it's alright. Een van mijn favoriete nummers hoor, eerlijk gezegd. Draai graag. Mooie antieke van eh, de Hollies. Magic Woman Touch uit 1972. Een zes ervoor met C. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ik vertel het al, hij ging naar eh, Amsterdam, naar de bewustwordingsbeurs. Wat beleeft hij daar? Je hoort het nu. Ja, de bewustwordingsbeurs. Prachtige locatie, hele mooie zaal. Mag ik u vragen, wat is uw naam? Yvonne leuk. Waar staat u vandaag mee? Het zijn allemaal alternatieve eh, zaken. Ik, mijn mond valt open. Eh, ik zie allemaal nieuwe dingen. Kunt u vertellen waar u mee staat op deze stand? Nou, vanwege de EE-system eh, in heel Nederland, om die wat meer bekendheid aan te geven. Wat behelst dat? Het EE-system is een energieroom waar mensen de batterijtje op kunnen laden eigenlijk. Dat is de hele eenvoudige uitleg. Maar ze worden echt opgeladen, de cellen worden opgeladen, waardoor het zelfhelend vermogen echt next level wordt geactiveerd. Als je op het strand loopt, neem je de energie op van, de, van het strand, van de zee, een gezonde energie. Ja. Ons lichaam, onze geest, die neemt dat over. Als je op een vies fabrieksterrein loopt, dan krijg je daar een hele nare energie van. Eh, ook daar neem je die energie van over. Als je in een energieroom van EE-system bent, neem je die energie, die optimale energie over. Mag ik u vragen, wat is uw naam? Jelko van S. U staat vandaag met een bijzondere stand over energie en straling. Kunt u het kort uitleggen? Waar gaat het over? Ehm, ik heb twee vormen ontwikkeld. De ene heet piramodule de piramodule die zorgt ervoor dat je geen last ondervindt van mobiele telefoonstraling en wifi-straling. Ja. En bezoekers laat ik met een spiertest ervaren hoe die werking daarvan is. Het is het is een vorm en die vorm geeft energie af en die zorgt ervoor dat je niet in onbalans raakt door het effect van eh, mobiele telefoons bijvoorbeeld. Nou, merkt u dat ook in uw omgeving? U bent er vast niet zomaar aan begonnen. Zijn mensen die ja, verstoord raken door de werking van zo'n telefoon? Ja, ja zeker. Ehm, ik, heb, ik ben architect van huis uit. Ik heb deze vorm ontwikkeld eh, vanuit mijn architectenberoep. Dat ik me bezig hou met de invloed van vormen op het gedrag en welzijn van mensen. En daar heb ik veel onderzoek gedaan naar wat is goed voor je, wat is minder goed voor je. En uiteindelijk eh, heb ik, daar ben ik in aanraking gekomen met kinesiologie. Het is een manier om eh, met een spiertest antwoord te krijgen op is het goed voor je of is het niet goed voor je. En dat heb ik genomen om te kijken van zijn bouwmaterialen goed voor je of niet goed voor je. Oh, ehm, of zijn kleuren, welke kleuren passen bij jou. En die spiertest die geeft daar op een ongelooflijk goede manier antwoord op. Dus ik heb heel veel invloed, uh, onderzoek gedaan in eh, werkomgevingen, eh, bij mensen thuis. Wat is goed, wat is niet goed. En uiteindelijk kwam dan ook de vraag van kan je als architect iets tegen die negatieve invloeden inbrengen met vormgeving. En dat bleek dus het geval. Dus ik heb lang gezocht en eh, heb ik dus de Pyramodule mee ontwikkeld. En later is daar nog een tweede vorm bij gekomen, de Engina-module. Die ervoor kan zorgen dat als je in onbalans bent geraakt, dat je weer terug in balans kunt komen. En dan bedoel ik met balans vooral psychische balans. Ja, cultureel centrum Landvast in Amsterdam, zaterdag 7 maart de bewustwordingsbeurs, 18 euro toegang, maar dan heeft u ook heel wat. In de panoramazaal alleen al staan ik weet niet hoeveel steentjes met allerlei alternatieve geneeswijzen of wetenschappelijke eh, benaderingen. Eh, Michel, u staat met allemaal cannabisproducten. Cannabinoïden. wat, was dat? Wat zijn dat? Wat... Cannabinoïden. Dat zijn de, de eh, specifieke stoffen die aan cannabis eigen zijn. Dat, eh, een meest bekend is THC, een ander is CBD. Maar die plant heeft, de cannabisplant heeft veel meer. Ehm, de uh, bijvoorbeeld, er, wordt vroeger, werd vroeger al touw van gemaakt. Textiel, je kan er een huis mee bouwen. de zaadjes kun je eten, hebben goede je oma gaan vetzuren. Eh, ja, je kan eigenlijk, zo je kan het zo gek niet bedenken of je kan het van die plant maken. En ehm, dat is eigenlijk wat ik wil laten zien door gewoon een verscheidenheid aan producten te hebben. Dingen die je dagelijks gebruikt. Ehm, ik heb eh, gezien eh, in de lezingenzaal en presentaties in de sociëteit Elko de Boer, Desiree Rover, Hans Kamperman. Ja, en nogmaals, ja, workshops in de zaal, de studiozaal. Van Trudy de Ruiter Nancy Wong. Leer jezelf genezen met traditionele Chinese bewegingsleer. Wat is uw naam? Mijn naam is Mathieu van Noord. U staat hier met thee en koffie op basis ook van, van paddenstoeltjes. Ja, klopt. Ja. De, daar zit een paddenstoel in de thee en de koffie. Hier heb ik een eh, theezakje bijvoorbeeld. En daar zit een eh, paddenstoel in. En die zit ook in de koffie. Dit is uh, oploskoffie. En daar zit een klein beetje van deze zeer gezonde paddenstoel ja. De paddenstoel heeft, eh, de Latijnse naam Ganoderma lucidum en is in Japan bekend onder de naam reishi. En in China is die bekend onder de naam lingxi. Deze paddenstoel is in Nederland vrij onbekend. Hij heeft in Nederland de naam eh, rode Lakswam. Eh, in China, Oosterse landen is hij heel erg bekend. China bijvoorbeeld, al duizenden jaren. Ja. En daar noemen ze hem de koning der kruiden de gezondheidsvoordelen? Wat, wat kan ik verwachten als ik het, eh, als ik het drink? Ehm, het helpt bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk, eh, cholesterol. En hier hebben we een hele lijst met eh, gezondheidsvoordelen. Ja, zat van lezingen ook in deze bewustwordingsbeurs. Jij hebt ja, de techniek zeg maar gedaan. Wat is er vandaag allemaal voorbij gekomen aan lezingen? lezingen, nou, we hebben vier lezingen gehad. Erik Leemhoff, Stef Geriks, Hans Kampelman en Desiree Gereuven onderwerpen ja, variëren van elektrocultuur tot seksualiteit. Eh, een woonbioloog heeft het gehad over eh, magnetische straling, wat verkeerd is bij eh, wat verkeerd zou kunnen zijn voor mensen, ja. waaronder wifi en 4G, 5G enzovoort. En ik heb gezorgd dat, mensen, dat die mensen ook te horen waren. Ja, precies, want jij bent echt een vrijwilliger. Het staat ook duidelijk op de kijk, crew. Hoe zijn de middagen verlopen? Ik bedoel, zat de zaal vol? Ging dat? Nou, we zijn vanochtend om 11 uur begonnen met de lezing en toen eh, zat er een handjevol mensen, maar bij Hans Kamperman eh, was toch snel eh, vol de zaal. Dus ja, het is goed gegaan, volgens mij. heb je ook nieuwe dingen gehoord vandaag? Denk het wel hè? Ook hoop nieuwe dingen, maar dat moet ik even om intern verwerken. Zeg maar. Ja, dat lijkt me ook. <laughs> Dus even laten, even laten inzinken. Ik ook, ja.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 I know where you go to, my lovely. When you're alone in your bed, and I know the thoughts that surround you, cause I can look inside your head. Right at Fred. Een band die eh, bekend werd door eh, het nummer I'm Too Sexy. Waarbij de zanger goed gespierd zijn t-shirt aan stukken scheurde aan het eind van het nummer. Nou ja, hier hoorde je een eh, oude van hem. Where do you go to, my lovely? En verder hoorde je natuurlijk Harry Nielsen en Everybody's Talking natuurlijk hier in de show. Over een paar minuten, over een minuut of vijf, zes, een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het virus dat om zich heen heeft gegrepen de afgelopen tijd. Maar eerst nog even iets van Hard. All I want to Do Is Make Love To You. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over. Ik wil desnoods wel gaan. Dat kan ik wel beloven. Maar mijn hart kan dat niet aan. dat ik doodga van verdriet. Ik glimlach door mijn tranen. Je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen me niet te laten gaan. Een van de mooiste nummers van Frederike Spicht uit Rotterdam natuurlijk. Mijn hart kan dat niet aan. Tijd voor een uh, column, een column van Midas Dekkers. We gaan het hebben over virussen. bent onzindelijk. Althans voor de helft. Uw onderhelft is al jaren zindelijk. Regelmatig wordt de inhoud hiervan geleegd. Afgewerkte sappen laat u weglopen, uitwerpselen worden trefzeker uitgeworpen. Heel anders gaat het toe in uw bovenhelft, die is hopeloos incontinent terwijl het onderlichaam zich binnen zekere grenzen slechts opent wanneer de hersenen daar toestemming voor geven, barst het bovenlichaam spontaan en ongebreideld in genies en gehoest uit. Als je er niet snel een hand voor houdt, sproei de omstanders onder. Hou je er wel een hand voor, dan zit je hand onder het snot. Daar hoort het niet. Snot hoort in je neus, waar het allerlei nuttige taken verricht waarop we hier niet zullen ingaan. Voor ons is snot immers lang niet zo belangrijk als voor de virussen die erin leven en ons verkouden maken. Voor hen is het snot een kostelijke gelei, hun element en tegelijkertijd hun manna waarin ze zich wentelen en koesteren. Hier zouden ze zich eeuwig willen wiegen op het ritme van onze ademhaling en zich tot het eind onzer dagen vermenigvuldigen. Maar kennelijk hebben ook de virussen een zondeval achter de rug, want ook hun paradijs is tijdelijk. Binnen enkele dagen wordt ons lichaam tijdelijk immuun voor die ene soort en dreigt deze uit te sterven. Het wordt kortom tijd om te verhuizen. Hiervoor beschikken de virussen over een uitstekend mechanisme, u. Ze maken u verkouden, u begint te niezen en daar gaat het reisgezelschap bepakt en bezakt op miljarden druppeltjes snot, de veiligheidsriempjes om uw neus uit, een nieuw leven tegemoet. Een enkele gelukkige vliegt regelrecht een andere, verse neus binnen. Het merendeel plakt tegen het behang of zweeft in de lucht, veilig, vochtig omgeven door snot uit het vaderland, rijkelijk voorzien van proviand. De reis gaat razendsnel. Binnen een seconde is het virus 10 à 20 meter verderop. Miljoenen malen je eigen lichaamslengte per seconde. Dat is alleen te vergelijken met de snelheid van een ruimteraket. Het snot is de raket, u bent de lanceerinstallatie en elke verse neus is een andere planeet. De meeste mensen zijn niet zo op die ruimtevaart gesteld en proberen er een stokje voor te steken. In de vroege middeleeuwen snoot men zijn neus al, zei het niet met een doekje, maar met twee vingers. Later werd men zo beschaafd zijn neus netjes in zijn mouw of in zijn hoed te legen. De zakdoek kwam pas enkele eeuwen geleden in zwang. Het nieuwe voorwerp vereiste nieuwe regels. Zo werd nadrukkelijk in etikettenboekjes voorgeschreven dat het niet netjes was na het snuiten in je zakdoek de opbrengst te bekijken. Zelf heb ik geleefd op de overgangstijd van stoffen naar papieren zakdoek. Als schooljongen hadden wij een degelijk geblokte zakdoek die wij wekenlang vulden, laag na laag, tot die brak onsmakelijk, maar hygiënischer dan de moderne papieren zakdoek die het reislustig virusvolkje niet kan stuiten. Een niesnelheid van 10 à 20 meter per seconde, dat is immers 36 à 72 kilometer per uur, wat op de schaal van Beaufort overeenkomt met windkracht 8. Stormachtig dus, ofwel de windkracht die de toppen van de golven afwaart, grote bomen in beweging brengt en het gaan bemoeilijkt. Zeilen zijn hier al slecht tegen bestand, laat staan een zakdoekje van papier. Met geweld en luid gedonder razen de virussen op een raketjes door de poriën in het papier nieuwe neuzen tegemoet. En wie zich toch laat vangen, nestelt zich met het nu lauwwarme papier in broekzakken en damestasjes, nog lang niet uitgespeeld. Zolang er wel velletjes neuswc-papier, maar geen neuswc'tjes bestaan, is er maar één manier om het virus te slim af te zijn. Ophalen die neus. Met één klap belanden de virussen zo in uw maag. Tussen de brokjes boterham en aangevreten spruitjes dobberen ze er in het zure sap, tot ze zijn omgekomen in een massale verdrinkingsdood, waarbij de Titanic verbleekt. Nader tot hem, hun heer, denk ik, en haal hem op. Zo klinkt echte hygiëne. Just a little bit my love, just a little bit my passion. This is how it should begin. Skin on skin, hey. give you leave. just as long as love's around. Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you, but I am here for you tonight. Every single day I want you to know my love is true. So baby, let me show just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little getting close, just a little more affection. Cause I don't think it's a sin. Skin on skin, don't you know that? what is here will soon be gone when the leaves are falling. maybe we could fall apart. And there may come a time when you will forget my love is true. So, baby, let me show you what to do. Just a little bit more love a little bit more passion. This is how it should be. middernacht, de late avond. I've seen historisch nummer van Joni Mitchell. Prachtig. Help Me. En eh, Sarah Connor voor met Skin to Skin. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Eh, maandag is er weer een eh, late avond. Dan zit hier natuurlijk, zoals gebruikelijk, Norbert Ketting. En hij doet ook weer zijn uiterste best om eh, mooie muziek te brengen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen wel trusten, mooi dromen. En ik hoop dat je, als je aan het werk bent, een goede wacht hebt. En even de tijd hebt om onze website even te bezoeken. www.delateavond.nl Of je gaat naar onze Facebookpagina. Of dat kan ook bij X en LinkedIn. Je vindt ons overal. Tot besluit van de show een eh, ja, toch wel actueel nummer uit 1966. Boudewijn de Groot, woningnoten en daarna nog iets van MFSB. Mooi nacht. De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen: Zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper twintig en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je banen, met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent en er komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt. En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd. En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat. Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat. Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst, dan zeggen ze: Het spijt me, staat achteraan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis, aan hun banen en aan hun auto, aan de televisie thuis.